Gert Kluk met het NOS journaal. Als het Nederlandse goederenvervoer op korte termijn niet veiliger wordt... zal ProRail het spoor sluiten voor goederenvervoer. Dat zegt de leiding van ProRail naar aanleiding van vier ongelukken met goederentreinen in een jaar tijd. Het onderhoud van het materieel moet worden verbeterd en machinisten moeten goed getraind zijn en de trajecten waarop ze rijden goed kennen. ProRail geeft de goederenvervoerssector tot 1 januari de tijd om orde op zaken te stellen. Justitie bestempelt vijf politiemensen als verdachten na de strandrellen in Hoek van Holland. Ze hebben volgens de OM geschoten, maar wat hun rol precies is, is nog onduidelijk. Een 19-jarige man kwam bij de rellen door een politiekogel om het leven. Justitie zegt dat de agenten de status van verdachte hebben gekregen om hun eigen rechten veilig te stellen. De Nederlandse politiebond vindt de gang van zaken wrang. De ondernemingsraad van het Korps Rotterdam-Rijnmond heeft er geen moeite mee... en spreekt van een normale gang van zaken in een opsporingsprocedure. Op de Filipijnen is het dodental door de overstromingen gestegen tot 240. Zaterdag trok de tropische storm Ketsana over de Filipijnen. In combinatie met hevige regen zijn grote stukken land onder water komen te staan. In Manila is in 12 uur tijd 40 centimeter regen gevallen. Honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden en verblijven in tentenkampen. De regering van de Filipijnen heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. Het wordt voor eigenaren van monumenten makkelijker om hun pand op te knappen of te verbouwen. Minister Plasterk wil af van het beeld dat er zonder vergunning nog geen spijker in de muur mag worden geslagen. Voor een aantal ingrepen hoeft helemaal geen toestemming meer te worden gevraagd. Voor anderen worden de regels eenvoudiger. Nu duurt de procedure voor het verlenen van een vergunning vaak een half jaar en dat gaat terug naar acht weken. Het weer bewolkt en in het noorden en oosten wat regen.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 dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded light. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel. Música Brook shadows in these sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not defined. struck like arrows, fired but for the ones condemned to drift or else be kept from drifting. Tolling for the searching ones on their speechless seeking trail. For the lonesome hearted lovers with too personal a tale. And for short, harmful, gentle soul misplaced inside a jail. And we gazed upon the chimes of freedom flashing.